Raymond Seré met het NOS-journaal. In het zijn in Italië niet geldig. Minister Alfano van Binnenlandse Zaken stuurt hierover vandaag een brief naar alle Italiaanse gemeenten. Volgens Alfano zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht in strijd met de Italiaanse wet. Vorige maand besloten de gemeenteraden van Reggio Emilia en Bologna dat buitenlandse homoparen hun huwelijk konden registreren bij de burgerlijke stand. Inmiddels zijn een aantal paren opgenomen in het huwelijksregister. De gemeenteraad van Milaan heeft de burgemeester gisteren gevraagd om hetzelfde te doen. De politie heeft drie mannen aangehouden voor een liquidatie in het Brabantse dorp Huibergen afgelopen februari. Het zijn jonge mannen uit Zierikzee, Vlissingen en Zoetermeer. Het slachtoffer, een 37-jarige Litouwer, werd op 22 februari vermoord bij zijn huis in Huibergen. De daders wachten hem op en schoten hem dood op de oprit. De politie dacht al snel aan een afrekening in het criminele circuit. In het huis van de Litouwer werd een hennepkwekerij gevonden. De politie besteedt vanavond in opsporing verzocht opnieuw aandacht aan de dood van oud-minister Borst. Op maandag 10 februari werd haar lichaam gevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Ze is waarschijnlijk twee dagen daarvoor om het leven gebracht. In opsporing verzocht laat de politie verschillende scenario's zien van wat er mogelijk is gebeurd. De kijkers wordt gevraagd om meer informatie. In maart besteedde de politie op tv ook al aandacht aan de dood van Borst en dat leverde toen ruim 400 tips op. Minister Dijsselbloem heeft nooit willen zeggen dat banken voorzichtiger moeten zijn met het verlenen van krediet aan het midden- en kleinbedrijf. Toen hij dat in een interview zei, doelde hij op de situatie voor de kredietcrisis. Dat zei staatssecretaris Wiebes op vragen van het CDA. Wiebes verving tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer de minister die in het buitenland is. Het midden- en kleinbedrijf klaagt juist over banken die de hand op de knip houden. En dan het weer bewolkt stevige buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 16. Morgen Morgen eerst zon, later weer buien en dan wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Dit eh, zijn de langste files in de Randstad. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 4 en de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Evedingen 5. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 4 kilometer. En datzelfde geldt voor de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen de afrit Feyenoord en het knooppunt plein 4 kilometer op de parallelbaan daar. En op de A20 richting Gouda voor hetzelfde knooppunt plein ook 4 kilometer. De A27 eh, van Utrecht naar Gorkum. Daar staat tussen Nieuwegein en Lexmond 7 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N209 in de richting van Rotterdam. Bij Blijswijk is de weg eh, afgesloten. Kan het beste omrijden eh, via Zoetermeer en Pijnakker.